Met de parade werd gevierd dat de communistische partij 65 jaar aan de macht is. Noord-Korea heeft voor de viering westerse journalisten toegelaten. Het land houdt normaal gesproken de grenzen dicht voor journalisten. Tilburgse taxichauffeurs hebben in het centrum een uur lang een plein met hekken geblokkeerd. De actie was een protest tegen het geweld tegen taxichauffeurs. Directe aanleiding was de dood van een man gisteren in Kaatsheuvel. Hij werd in de buurt van een verlaten taxi gevonden. Vermoedelijk ging het om de chauffeur, maar dat is nog niet door de politie bevestigd. Argentinië heeft bij Groot-Brittannië geprotesteerd tegen de plannen voor een militaire oefening op de Falklandeilanden. De Argentijnse regering noemt de oefening een onaanvaardbare provocatie. De Falklandeilanden staan onder Brits bestuur, maar Buenos Aires beschouwt de archipel als Argentijns grondgebied. In 1982 leidde een Argentijnse invasie van de eilanden tot een oorlog tussen beide landen. In Belgrado hebben enkele duizenden mensen geprotesteerd tegen de Gay Pride die vandaag in de stad, wordt gehouden. Een conservatieve organisatie die homoseksualiteit tegennatuurlijk vindt, organiseerde de actie. Het is voor de Servische regering belangrijk dat de Gay Pride rustig verloopt. Servië wil lid worden van de Europese Unie en moet daarvoor hervormingen doorvoeren en de mensenrechten respecteren. De 33 Chileense mijnwerkers die al sinds begin augustus vastzitten onder de grond... kunnen waarschijnlijk vanaf woensdag naar boven worden gehaald. Een deel van de